De minister schrijft verder dat hij vasthoudt aan een eigen bijdrage voor de psychiater, de tweede lijns geestelijke gezondheidszorg. De Tweede Kamer wilde die laatste ingreep tegenhouden. Volgend jaar moeten mensen voor de psychiater een eigen bijdrage gaan betalen van 175 euro per jaar. In Den Haag verzamelen leden van de Staten-Generaal en van het demissionaire kabinet zich in de ridderzaal. Koningin Beatrix staat op het punt om met de gouden koets van Paleis Noordeinde te vertrekken naar het Binnenhof. Langs de route van de rijtoer staan duizenden mensen. De troonrede van de koningin zal dit jaar anders zijn dan normaal. Het kabinet is demissionair en het nieuwe kabinet zal mogelijk met ingrijpende maatregelen komen. Vanochtend lekte uit dat de koopkracht volgend jaar met gemiddeld een kwart procent daalt. Eerder ging het CPB er nog vanuit dat die gelijk zou blijven. Minister De Jager biedt vanmiddag rond drie uur de miljoenennota aan de Tweede Kamer aan. Het Openbaar Ministerie stopt met een omvangrijke drugzaak. Een jaar geleden oordeelde de rechtbank in Zutphen dat justitie grote fouten had gemaakt in de zaak en verklaarde het OM niet ontvankelijk. 16 verdachten van handel in softdrugs gingen daardoor vrij uit. Het OM ging in hoger beroep, maar ziet daar nu toch van af. Reizigers op Schiphol hebben door de mist vanochtend last van, vertraging gehad. Gemiddeld bedraagt die nog steeds een uur. Niet alleen Schiphol heeft problemen, ook Belgische en Duitse luchthavens hadden last van mist. Daardoor zijn ook vluchtschema's van luchthavens elders in Europa ontregeld. Schiphol heeft een paar vluchten moeten annuleren. Het weer. Vanmiddag komt de zon door en wordt het een graad of 20.